En net wel met het NOS-journaal. De NAVO helpt de opstandelingen in Libië met hun jacht op de gevluchte leider Gaddafi. De Britse minister van Defensie Fox wil niet zeggen of speciale commando-eenheden meedoen, want dat kan hun leven in gevaar brengen. Anonieme functionarissen hebben gezegd dat de Libiërs bij hun verovering van Tripoli hulp kregen van onder meer Franse en Britse grondtroepen. In Tripoli wordt nog steeds gevochten. De Consumentenbond is begonnen met een voorlichtingscampagne over mobiel bellen. Volgens de bond zien de mensen door de bomen het bos niet meer door alle verschillende abonnementen en providers. Uit een enquête blijkt dat ruim twee derde van de consumenten niet weet wat te doen als ze het niet eens zijn met een rekening. Ook kwam naar voren dat verkopers in telefoonwinkels het zelf ook niet altijd even goed weten. De rente op Griekse staatsobligaties heeft een nieuw record bereikt. Voor een tienjarige lening moeten de Grieken 18,7% rente betalen. Dat wijst erop dat de financiële markten er weinig vertrouwen in hebben dat het jongste reddingsplan voor Griekenland wordt uitgevoerd. Het steunpakket staat op losse schroeven door het omstreden onderpand dat Finland heeft bedongen. Voor de kust van Scheveningen zijn twee mannen uit de Noordzee gered. Ze waren aan het vissen toen hun bootje 18 kilometer voor de kust omsloeg. Een vrachtschip viste een van de mannen uit het water en de andere man is gevonden na een grote zoekactie. Met onder meer een vliegtuig en een helikopter van Defensie. De kustwacht noemt het een unicum dat de twee het meer dan een uur hebben volgehouden in zeewater van 15 graden. Ze hadden wellicht de onderkoelingsverschijnselen. Op het WK Judo in Parijs heeft Annika van Emden brons gehaald. In de klasse tot 63 kilo won ze van Elisabeth Willeboortse. Door de winst is de kans groter geworden dat Van Emden volgend jaar naar de Olympische Spelen in Londen mag. De judobond mag per gewichtsklasse één judoka sturen. Het weer, zon, ook enkele buien. In het oosten met kans op onweer. Het is een graad of 23. Morgen bewolkt met wat flinke regen- en onweersbuien. Mogelijk met hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Eemnes en de afrit Bunschoten 5 kilometer. De andere kant op richting Den Haag tussen Roelofarensveen en Zoetewoude Rijndijk 6. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en en Kooimeer 6 kilometer. Op de A12 Den Haag-Arnhem tussen Knoopend Oude Rijn en Driebergen 7. De andere kant op tussen Blijswijk en Den Haag-Malieveld 12 kilometer. Komt er een ongeluk, alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij.